2 uur. Waterwalgemoed met het CNWS Journaal. Bosbranden in Californië die zijn ontstaan door bliksem... worden een steeds groter probleem in de Amerikaanse staat. Vanwege de branden worden tienduizenden mensen in de buurt van San Francisco geëvacueerd. Enkele tientallen gebouwen zijn volgens de brandweer al vernietigd. Californië heeft te maken met de ernstigste blikseminslagen in 20 jaar. Zo'n 11.000 inslagen, in combinatie met droogte en hitte... veroorzaakten deze week al bijna 400 branden. Zo'n 4 op de 10 MKB-bedrijven hebben financiële steun bij de overheid aangevraagd vanwege de coronacrisis. Volgens het CBS, dat naar bedrijven keek met 2 tot 250 mensen in dienst, maakten de meeste MKB'ers gebruik van de NOW-regeling. Daarbij betaalt de overheid tot 90% van het salaris van het personeel. Verder konden getroffen ondernemers 4000 euro krijgen om de coronaperiode door te komen en konden ze belastinguitstel aanvragen. Bijna 3% van de MKB'ers maakte gebruik van alle drie de steunregelingen. Duitsland wil zo snel mogelijk weten of de Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd, zei bondskanselier Merkel op een persconferentie met de Franse president Macron. Beide landen bieden medische hulp aan Navalny aan... die nu in coma in een Siberisch ziekenhuis ligt... nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan. Volgens de Haagse burgemeester Van Zanen speelden voetbalhooligans een rol bij de rellen in de Schilderswijk vorige week. In een spoeddebat in de raad zei Van Zanen dat hij pas maatregelen neemt in de wijk als hij de oorzaak van de onrust kent. In het debat ging het ook over Scheveningen, waar iemand werd doodgestoken. Mogelijk komt er een limiet aan het aantal bezoekers aan de badplaats.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 But we don't gotta hide. This is what you Nothing feels better than this. Say we're just friends, but I swear when nobody's around. op 106.9 FM. Umma da va bene, si tu la parla pietà americano, quando si fa la sotto la luna, Oh, Madeleine, KW, I love you.